Kies is van Kesteren met het NOS-journaal. Starters hebben ondanks de dalende huizenprijzen nog steeds een lage kans op het vinden van een woning. Uit onderzoek blijkt dat een alleenverdienende starter nog geen 3,5% van de koopwoningen kan financieren. In bijna de helft van de Nederlandse gemeenten is dat zelfs lager dan 1% van het woningaanbod. Twee verdienende starters hebben het al een stuk makkelijker. Zij kunnen ruim 40% van het woningaanbod betalen. Op het noordereiland van Nieuw-Zeeland is het dodental als gevolg van de storm Gabrielle opgelopen naar vijf. Zeker 9000 mensen moesten hun huis verlaten vanwege de overstromingen die volgden. 3000 mensen zijn ondergebracht in noodopvanglocaties. De storm kwam zondag aan land aan de oostkust van het Noordereiland. Daarna werd het zuiden van het Noordereiland ook nog getroffen door een aardbeving. Volgens Nieuw-Zeelandse media is er nog meer slecht weer op komst... met hevige regenval en onweer. De man die vorig jaar tien mensen doodschoot in de Amerikaanse stad Buffalo... moet levenslang de gevangenis in. De 19-jarige Peyton Grandon schoot met een racistisch motief... tien zwarte mensen dood in een supermarkt. De aanslag deelde hij in een livestream. In de rechtszaal liepen de emoties hoog op. Een nabestaande probeerde Grandon aan te vallen, maar werd nog net tegengehouden. De rechter in de staat New York veroordeelt Grandon voor levenslang... maar er loopt ook nog een federale zaak tegen hem. Daarin kan hij nog de doodstraf krijgen. De landelijke Giro 555-actie is gisteren geëindigd op bijna 89 miljoen euro. Het geld gaat naar noodhulp voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Meerdere omroepen en radiostations staken de handen ineen zoveel mogelijk geld op te halen. Ook het kabinet kwam in totaal met 20 miljoen euro over de brug. Het dodental van de aardbeving staat op meer dan 40.000. Het weer, hier en daar is er kans op regen of motregen. Die trekt in de loop van de ochtend weg naar het oosten.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 Her name was Lonnie. She went to junior high with me. I said, Why you up in there dancing for cash? I guess a whole lot changed since I seen you last. She said, What would you do if the son was at home? Crying all alone on the bedroom floor. Cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money. And his daddy's gone. So we're smoking right now. In and out time now for you, this is just a good time But for me, this is love all night Girl, you ain't the only one with a baby That's no excuse to be living all crazy Then she looked me right square in the eye I said, every day I wake up hoping to die She said, nigga, I know about pain Cause me and my sister ran away So my daddy couldn't rape us Before I was a teenager I done been through more This shit you can't even relate to What would you do if the son at home? Crying all room on the bedroom floor Cause it's always and the only way to feed them is to sleep with a man for yeah. up in the money and his dad is home Somewhere smoking rock now, in and out of lockdown I ain't got a job now So for you, this is just a good time But for me, this is what I Yo, wait, hold up, hold up, hold up, hold up Stop the record, yo, stop the record Yo, shorty, you ain't gotta be going out like this, man Hold up What would you do? Get up on my feet and let go of every excuse what would you do? Cause I wouldn't want my baby to go through what I went through. Come on, what would you do? Get up on my feet and stop making tired excuses. What would you do? Girl, I know what my mother can do it. Baby, you can do it. What would you do if the summer's at home? He's crying alone on the bedroom home. cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man. What would you job yeah. now. So for you, this is just a good time, but for me, this is what I know now. What would you do if your son was at home. Crying all alone on the bedroom floor cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money and his daddy's gone. Somewhere smoking rock now, in and out of lockdown. I ain't got a job now. So for you, this is just a good time. But for me, this is what I call life. Come on. What would you do if your son was at home? Crying all alone on the bedroom floor cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money and his daddy's gone. Somewhere smoking right now In and out of lockdown, I ain't got a job now So for you, this is just a good time But for me, this is what I call life mm. Jacques Chirac. Het spijt me, ik wil dat je weet.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 Starters hebben nog steeds een lage kans op het vinden van een woning. Het onderzoek blijkt dat een alleenverdienende starter... nog geen 3,5% van de koopwoningen kan financieren. Twee verdienende starters hebben al flink meer kans op een eerste woning, zo'n 40%. In Nieuw-Zeeland is het dodental als gevolg van de storm Gabrielle opgelopen naar 5. Zeker 9000 mensen moesten hun huis verlaten vanwege de overstromingen die volgden de landelijke Giro 555-actie is gisteren geëindigd op bijna 89 miljoen euro. Het geld gaat naar noodhulp voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.